Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Koerdische PKK heeft het eenzijdige staakt het vuren opgezegd. De Koerdische strijders besloten vorige maand geen aanvallen meer uit te voeren... in verband met de verkiezingen van afgelopen weekend. Bij die verkiezingen haalde de AK-partij van president Erdogan de meerderheid. Volgens de PKK zijn aanvallen door de Turkse overheid... en het oorlogsbeleid van de regering Erdogan... aanleiding het staakt het vuren op te zeggen. Het gaat beter met de Europese economie en dat blijft voorlopig zo. De lage olieprijs en de dalende waarde van de euro hebben een positieve invloed op de groei. De groei komt in de hele EU volgend jaar uit op 2 Nederland doet het nog iets beter. Brussel raamt de economische groei hier op 2,1 Griekenland blijft in een recessie en Brussel verwacht daar pas in 2017 herstel. Reddingswerkers in Pakistan denken dat er nog overlevenden zijn onder het puin van de fabriek die gisteren instortte. Zeker vier familieleden van vermisten zeggen gebeld te zijn van onder het puin vandaan. Tot nu toe werden 35 overlevenden uit het gebouw gehaald. Omdat er 150 vermisten zijn, wordt verwacht dat het dodental dat nu op 18 staat nog verder zal oplopen. Op het moment van de instorting waren veel arbeiders in het gebouw aanwezig. Vermoed wordt dat de bouw van een extra etage op het pand de instorting heeft veroorzaakt. In Sharm el-Sheikh zitten zo'n 20.000 Britten vast. De Britse regering heeft alle vluchten tussen de Egyptische badplaats en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Britse experts onderzoeken of de luchthaven van Sharm el-Sheikh wel veilig is na de ramp met de Russische Airbus. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat daar een bom aan boord was. Mogelijk is die in Sharm el-Sheikh aan boord gebracht.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 Het is eh, de eerste twee uur gegeven om Matchbox te mogen presenteren. Tweede jaargang, aflevering nummer 50. Op de kabel zijn we te beluisteren via de 104.5... in de Eder op 106.9 en via het internet op ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Vijf was de uitzending, dus een beetje feestelijke muziek natuurlijk. En dat gaan we doen met ELO en Don't Bring Me Down. En daarna Tina Turner en The Best. Veel plezier. Turner met The Best van de LP Foreign Affair uit 1989. En de eerste waar we mee begonnen komt ook al van een LP. De LP Discovery, Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. De volgende zou zomaar een tip van Willem geweest kunnen zijn. Het is hem niet, want die komt pas later in dit uur. Maar het had hem zomaar kunnen zijn. The Birds en Chestnut Mare. Ook alweer van een LP. Untitled. seen, you have to take my word. I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll my brand. Well, I was up on Stony Ridge after this chestnut mare. Been chasing her for weeks I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy. Got my rope out and I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. gun on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine. Till she stops and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun. down this crevice, about a mile down that seam. And I look down and I see this red thing below us coming up real fast, and it's our reflection, this little pool of water about six feet wide and one foot deep. And we're crawling down right through it. We hit, we splash, to dry. That's when I lost my hold, and she got away. But I'm gonna try to get her again someday. van de LP Untitled The Birds en uh, Chestnut Mare. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 5 november 1965. Zes nieuwe binnenkomers, we beginnen op 40 en we eindigen op 13. Op 40 alweer een uitvoering van het nummer Yesterday. Vorige week hadden we Matt Monroe en nu Marianne Faithful. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. persoonlijk, maar dat is dan ook persoonlijk... vind ik deze uitvoering beter dan die van Matt Monroe. De Marianne Faithful nieuw op 40 met Yesterday. Dan gaan we nu naar een menuet van Johann Sebastian Bach. Nieuw op 39, maar dan in een andere uitvoering... die van de Toys, A Lover's Concerto. Lovers Concerto van The Toys, nieuw op 39. Yesterday hebben we dus eh, de afgelopen twee weken in twee uitvoeringen gehoord. Maar het volgende nummer, dat hebben we verleden week ook gedraaid. Omdat die op 29 oktober 1965 werd uitgebracht. En nu komt hij zomaar binnen in de top 40. The Who en My Generation, nieuw op 33. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. about my generation. I hope I die before I get old. generation. This is my generation. This is my generation, baby. My, my, generation. My, my, my, my generation. People try to put us down. Just because we get around. ¿Por qué no? My Generation. We hebben hem nu twee weken achter elkaar gedraaid. En voorlopig denk ik dat we hem eventjes in de kast leggen. Voor de volgende keer. Maar we gaan nu door met eh, iets stichtelijker muziek. En die jongens die horen ook niet bij My Generation. Wel nieuw op 32, The Bachelors. En In the Chapel in the Moonlight. How I'd love to hear the organ chapel in the moonlight. moonlight. While we're strolling down the aisle, where roses entwine. How I'd love to hear you whisper in the chapel in the moonlight. moonlight. That the love light in your eyes. hear the choir. Klasky en de heer Stokes, dat waren de Bachelors. En zij kwamen binnen nieuw op 32 met In the Chapel, In the Moonlight. Dan gaan we nu naar de basis eh, van eh, het onderwijs, het leren tellen. Lanberry, nieuw op 31. 1, 2, 3. nieuw op 31 met 1, 2 en 3. Dan krijgen we nu de hoogste binnenkomer, nieuw op 13. En de hoogste binnenkomer, dat is per soldo natuurlijk. De klapper van de week, week, En deze keer zijn dat de Seekers en The Carnival is over. Say goodbye. empty will be. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed there's plenty things I planned. I always built. Alas, on weekend shifting sand. I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday. Treasures Lane store for me in so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall consoled itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. was het nog maar gisteren dat we jong waren. Yesterday, when I was young. Dat was um, Charles Aznavour. En dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. En die is uitermate verrassend Nederlandstalig. Daar eh, kijk je even van op, want dat zijn we niet gewend van Willem. Maar het is wel een fantastisch mooi nummer. Het is er een uit eh, de musical uh, van Dimitri Frenkel-Frank en Robert Long. Het wordt gezongen door Robert Long met Martine Bijl, Simone Kleinsma en Bill van Dijk... En het heet Vanmorgen vloog ze nog. De tip van Willem. Vanmorgen vloog ze nog Zo onbelemmerd en gracieus En zo verheven Zo'n sierlijk wezentje het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten. Dood van morgen wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven, dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u? Mag even bij u blijven. Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat weer? Van zijn. Vanmorgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten, stervende vogel, aangeschoten. Meeuw, vanmorgen zijn. Het is misschien de wil van God. En luidt de opdracht, wees voortaan uw spoeders hoeder. Wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons mooi nummer. Robert Long, Martine Bijl, Simone Kleinsma en Bill van Dijk. Met uh, eh, Vanmorgen vloog ze nog. De tip van Willem, hij weet ons toch elke week weer te verrassen. Ik ben nieuwsgierig naar de volgende week. Ehm, en van de ene stijl naar de andere, want zo gaat dat in Matchbox. We gaan doewappen, niet uit de jaren 50, maar uit de jaren 70. Hier zijn de darts en Come Back My Love. do do doodle wang, do do do doodle wop, doodle wang, a doodle wop. Oh, won't you come back, my love? Don't go away. I need your love every day. I love you so well, I want you to know I need your love so badly. back give me a chance, oh baby. I come back, my love. So badly, I need your love so badly. baby, I need your love so badly. The Darts and Come Back My Love, een doo-wop sound. Heerlijk. Um, dan gaan we nu even twee keer achter elkaar naar de jaren 50. Eerst met Johnny Horton. Hij zingt over The Battle of New Orleans. En daarna The Big Bopper en Chantilly Lace. In 1814 we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high and they made the bugles ring We stood beside our cotton fields and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a coming There wasn't as many as there was a while ago we fired once more and they began to it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory Creek said we could take 'em by surprise if we didn't fire muskets till we looked 'em in the eye. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave 'em well. We fired our guns and the British kept coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch them on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. the barrel melted down. So we grabbed an alligator and we fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so that the hounds couldn't catch him.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 En dat weten we dan ook weer. Dat was de Big Bopper en Chantilly Lace. En die kennen we trouwens ook in de uitvoering van Jerry Lee Lewis. Uh, we gaan naar eh, de groep Los Bravos met zanger Mike Kogel... Dat was een Duitser en hij sprak geen Engels. Dus de tekst moest even fonetisch voor hem worden opgeschreven. Anders dan werd het helemaal niks. Maar het was wel een top 100 hit uit 1966. Los Bravos, Black is Black. en Black is Black. Dan gaan we nu naar eh, die wereldberoemde groep, de Pinkertons Assorted Colors. Assorted Colors, dat zijn eh, allerhande kleuren. Een beetje verkade koekje van vroeger. Allerhande, je weet het wel. Ehm, die hebben één hit gehad. Dat was hun debuutsingle. En daarmee wordt het ook meteen hun one-hit wonder. Pinkertons Assorted Colors uit 1965 met Mirror Mirror. me be. Your love teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be. Oh, let him be. Your old teddy bear. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair. Elvis die blijft doorzingen totdat het nieuws begint. En uh, daarna het nieuws en de berichten zijn we weer terug. Ook met Elvis weer. I don't wanna be a tiger. Cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion. Cause lions ain't the kind you love enough.